Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. In Duitsland gaan ze nog steeds gebukt onder een enorme laag sneeuw. Vluchten zijn geannuleerd en er staan lange files. En het Rode Kruis moest al meerdere keren in actie komen. En terwijl de sneeuwschuivers in Duitsland het bijna niet meer aankunnen... is het in Portugal en Spanje juist hartstikke droog. In een aantal regio's mag er maar beperkt water worden gebruikt... anders is er straks niet genoeg drinkwater daar. Boze leerlingen van het praktijkonderwijs deze ochtend in Den Haag. Ze boden de Tweede Kamer een pamflet aan omdat ze het niet eerlijk vinden dat ze geen gratis OV krijgen als ze naar hun stage moeten. En helemaal toevallig was het niet dat ze er uitgerekend vandaag stonden, vertelt mijn Haagse collega Noeska van der Meijden. Daar werd gedebatteerd over geld voor onderwijs. En met succes. Een meerderheid wil nu geld beschikbaar stellen. En dat kan zijn voor een OV-kaart of straks voor een reiskostenvergoeding. Er is een groot tekort aan een medicijn voor mensen met schizofrenie. Psychiaters wordt daarom geadviseerd om tijdelijk geen nieuwe behandelingen te starten met het middel. De fabrikant heeft problemen met de productie ervan en een goede vervanger is er niet. In ons land zijn zo'n 1400 mensen afhankelijk van het medicijn. En burgemeester Abu Taleb van Rotterdam neemt maatregelen tegen YouTuber DiFio. Die veroorzaakte vorige week een enorme chaos door zijn volgers op te roepen om naar een winkelcentrum te komen. Zelfs de ME moest in actie komen en de burgemeester wil dat in het vervolg voorkomen, zegt deze verslaggever van Rijmond. Hij zegt van dit mag gewoon nooit meer gebeuren. Dit is, dit is eh, gewoon eh, niet, niet goed gegaan. En hij zegt hij moet ook gewoon weten dat hij als hij al zoiets wil doen dat hij dan een vergunning moet aanvragen. Nou hij gaat hem een last onder dwangsom opleggen en dat is eigenlijk niets anders dan als hij het nou nog een keer onaangekondigd doet dan krijgt hij een forse boete. Ook moet de YouTuber op gesprek komen bij de burgemeester. Dan het weer. De komende uren is het droog, maar het vriest alweer in delen van Limburg en Groningen. Vanavond en vannacht in het noorden en westen wat meer winterse buien. Morgenochtend ook nog een staartje nattigheid. Daarna opnieuw zonnig bij 0 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat bij elkaar 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging zijn op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Schiphol en Zoeterwoude een half uur oponthoud. Op de ring van Amsterdam tussen Amsterdam de Baarsjes en Amsterdam Buitenveldert 10 minuten. A27 Almere richting Utrecht tussen Hilversum en Knoopert Lunette... een half uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht... De N247 Amsterdam richting Horen. Vanaf de aansluiting met de ring 10 minuten oponthoud.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 Can you spend some time? Yeah. Yeah, let's do it, y'all. I wanna get you to myself, you and me and nobody else, and do the things we do. Maybe there is something that I need from you. Come on, baby, turn around and let me see that sexy body go bum bum bum.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 that sexy body go Pump, pump, pump. Come on, let's go. Come on. bars and switch the locks to all my doors. <laughs> my heart would be destroyed. Look around, cause I'm chillin', boy. What you go and get your lawyers for?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 Het Europees Parlement wil de Europese Commissie voor het Hof van Justitie dagen... om te voorkomen dat Hongarije 10 miljard euro aan EU-subsidies krijgt... Volgens het parlement kreeg Hongarije die subsidie door chantage. In een rivier bij Papendrecht is opnieuw gezocht naar de 16-jarige Joran Krol.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 Lange tanden, water wat water huren. Weinig zon, weinig zon en veel behang. En ik kan elke morgen. Oh. Smiddags, s'avonds, maar vooral s'nachts. Vooral s'nachts. Stel dat ik er wel en jij er niet was. Dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo'n is...